Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De onderhandelaars van VVD zijn het eens geworden over een bezuiniging van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. Dat schrijven de Telegraaf en de Volkskrant op basis van bronnen in Den Haag. PVV-leider Wilders heeft verschillende keren gezegd dat extra bezuinigingen alleen bespreekbaar zijn als er ook flink wordt gekort op ontwikkelingssamenwerking. Binnen het CDA ligt dat erg gevoelig. Waarschijnlijk gaat het CDA er nu mee akkoord om Wilders binnenboord te houden. Wilders leek deze week te breken met de coalitie, maar besloot gisteren om mee te blijven doen. Nederland besteedt dit jaar 4,6 miljard euro aan ontwikkelingshulp. Daar moet dus 1 miljard vanaf. Nederlanders zijn positief over de van tevoren ingevulde belastingaangifte. Dat zegt onderzoeksbureau Motivaction. De vooraf ingevulde aangifte was vorig jaar nieuw. 71% van de ondervraagden vindt de aangifte makkelijk. 57% vindt hem klantvriendelijk. Op Schiphol is een man aangehouden die dvd's met kinderporno in zijn koffer had. De man woont in Groningen en was op reis geweest naar Thailand. Bij een huiszoeking werd meer data in beslag genomen. Het is niet duidelijk of het daarbij ook ging om kinderporno. Twee weken geleden hield de marechaussee ook al twee mannen aan met kinderporno. één van hen op Schiphol. De Franse politie heeft in Toulouse en Nantes 19 moslim-extremisten opgepakt bij invallen. Dat melden Franse media. Vorige week werd in Toulouse de 23-jarige Mohamed Mera doodgeschoten na een urenlange belegering. In de weken daaraan voorafgaand schoot Mera zeven mensen dood.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 A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoudendorp 5. A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij Oostzaan 4 kilometer, dat is een aanrijding, er zijn daar twee rijstroken dicht. A9 ook maar richting Amstelveen voor het Knopend Raasdorp 4 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afrit Volendam en Diemen 6 A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 You can linger for a while in the shade of trees away your troubles, baby. Dream a dream of me. A lazy river where that robin song awaits oh, that bright new morning that we can roll along. There may be blue skies up above. Bublé. Up a Lazy River. Een heel oud nummer, een New Orleans nummer. Gezongen door deze jonge Canadese zanger in opkomst. Al lang niet meer, maar eh, deze jonge zanger in het tweede uur van ZFM Het eerste uur luisterde u naar de muziek van Fred Koonsberg, die nu achter de knoppen zit. En het tweede uur ga ik voor u vullen met weer allemaal mooie dingen. Michael Bublé... Eh, is ehm, geïnspireerd geweest door eh, de muziek van de groten, waaronder Frank Sinatra. Het aardige is dat mensen als Sinatra ook eh, op de momenten dat ze volgroeid waren weer andere wegen gingen inslaan. Eh, waar, en een van die wegen is dat ze duetten gingen opnemen. Weer met andere grootheden. En zo wordt het steeds maar vermenigvuldigd. Een van die voorbeelden daarvan is ehm, een hele mooie opname van Sinatra met Carlos Gobim in het nummer Fly Me to the Moon. another word sing forevermore You are all I long for All I worship and do adore In other words Alone Together, gespeeld door slechts een quintet. Eh, Dizzy Gillespie. Met Al Jones op de drums en Billy Graham op de bariton sax uit 1952. De trompet, dat is het instrument waar ik vandaag even zou willen blijven stilstaan. Omdat het eh, natuurlijk in de jazzwereld een, uh, een hele grote rol speelt. Welk instrument niet overigens. En Big bands zijn ook heel vaak gebaseerd op de leidende rol van trompetisten. En een van de ehm, mensen die in de oertijd, eh, in de oervorm van de big bands en de trompetten eh, worden genoemd, is natuurlijk eh, Harry James. En daar gaan wij nu horen een stuk en dat heet de Trumpet Blues. feel so lonely I'd give the world If I could only Make you understand Yes, it surely would be grand I'm simply wild about my baby Ask her won't she please come home said she's gone I stay worried all the time So baby won't you please come home You know your dad is all alone I have tried but all in vain Never no more call your name Since you left, you know you broke my heart But that'll never make us part Every hour in the day You can hear me say Baby, won't you please come home to your daddy Baby, won't you please come home Since you left, you broke your daddy's heart. That should never make us part. For every hour in the day, you can hear me say, Baby, won't you please come home? I need a little loving. Baby, won't you please come home? Baby, where have you been? Why don't you come home to daddy? Baby, won't you please come home begging once more Baby, won't you please come home See you soon, baby Baby, won't you please come home Onmiskenbaar Ray Charles in zijn element uit de tijd dat hij nog mooi met kleine eh, groepen speelde. Heel veel eigen composities natuurlijk ook in die tijd maakte. We waren bezig met de trompet in het zonnetje te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is eh, Lee Morgan. Die samen met Sonny Clark op de piano, Doug Watkins op de bas, Arthur Taylor op de drums een nummer eh, heeft opgenomen in 1958, Candy. Candy. En hartelijk dank aan de drummer Arthur Taylor die met zijn brushes de mooie fill-ins maakte. Uh, eh, ZFM-luisteraars, wij worden regelmatig verrast door het feit dat eh, steeds meer mensen de weg weten te vinden naar ons met hun eh, collectie oude LP's, jazz-LP's die ze dan kwijt willen. Wij zijn er heel erg blij mee. Regelmatig krijgen we dat aangeboden. En we maken er dankbaar gebruik van. Zo hebben we afgelopen week weer een partijtje gekregen van luisteraars. En daar zat een, eh, zaten pareltjes tussen. Waaronder een opname, een LP van de Peddlers. Dat was eigenlijk een popgroep uit de jaren 60. En die zijn eh, heel bekend geworden. Die, dat is heel typisch. Die zijn in de popwereld eh, waren heel populair. Terwijl ze ook een enorme mooie link naar de jazzmuziek hadden. En een voorbeeld daarvan eh, is eh, een nummer van Cole Porter, Love for Sale. En de Pellers zijn natuurlijk in onze herinnering blijven hangen vanwege de, het bijzondere gebruik van de, het Hammond-orgel, de Hammond-sound. En de bassist, dat was heel bijzonder, die speelde niet op een eh, contrabas, maar die had een, een fretloze elektronische, elektrische bas. We gaan luisteren naar de Peddlers Love for Sale. Love for sale Appetizing young love for sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale Who will buy who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. And the poet's pipe of love in a childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, everything but true love for sale advertising young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Davis. Dit nummer past natuurlijk in ons eh, rode draadblokje wat we nu laten horen, eh, de trompet. Vanaf, eh, met ingang van heden, heb ik een, een nieuw rubriekje bedacht voor de uitzendingen, de ZFM-uitzendingen. Dat is ehm, een terugblik naar een, een, Nederlandse grootheid, per keer een ander, die zijn, zijn of haar sporen heeft verdiend in de jazzmuziek gisteren heb ik een gesprek gehad met Ad van den Hoed. 86 jaar inmiddels, die eh, jarenlang eh, genoemd werd de Nederlandse Benny Goodman. Hij heeft jarenlang een eigen programma gehad op de Nederlandse radio. Heeft heel lang gespeeld in het Metropolitan en daarvoor in de Sky Masters. En heeft heel veel opgenomen met uh, kwartetjes en quintetjes. Bij eh, vind het leuk om nu iets te laten horen van een LP uit de jaren 60 denk ik. Somebody Love Me. Waltz. We hebben weer een LP op de draaitafel liggen. En daar staat muziek op van Matt Matthews. Met Matthews, oorspronkelijk een, Nederlander, Mathieu Schwartz uit Den Haag. Die is eh, naar Amerika vertrokken, is daar groot geworden. heeft gespeeld met allemaal grote jongens. Herbie Man, Kenny Clark, Hank Jones, eh, eh, Johnny Coltrane. Nou, van alles en nog wat. En ehm, is, heeft het Nederland nooit de erkenning gekregen eigenlijk eh, die hij nodig had. Of die, eh, eh, die hem toekwam, laat ik het zo zeggen. En heeft prachtig gespeeld. Ik weet nog een leuke anekdote. Ik speelde ooit met Johnny Meijer ergens. En toen kwam met Matthews binnen. En Johnny Meyer was de Johnny Meyer, de gewone Johnny Meyer. En met Matthews was de Amerikaanse grootheid. En die werd helemaal eh, eh, omringd door allemaal mensen. En die zei, ga ook eens wat spelen. En die had zijn een accordeon bij zich. Die begon te spelen. Waarop de heer Meijer zei, wacht eventjes, wacht even zeg. Wie is hier de baas? En die twee die hebben, uh, die gingen elkaar overtroeven. Een battle. Een gingen ze houden waarbij ik moet erkennen dat Meijer meer dan de baas was. En het was een onvergetelijke avond, want uit het diep van hun tenen kwamen de improvisaties. Wij gaan nu het orkest met Matthews horen. Hij op de accordeon, Joe Roland, vibrafoon, Oscar Pettiford, bas, Chase Dean, basklarinet, ook bijzonder, en Charlie Smith, drums in het nummer Straight Ahead. Música more. that never dies Until you faced each dawn with sleepless eyes How could you know what love Baker. You Don't Know What Love Is. Een opname uit 1955. Als je het zo hoort, dan denk je, hij staat hier in de studio. In het kader van de trompet gaan we nu naar iemand anders. Fred Navarro. Trompet. Don tenor sax, Onze Max Roach op de drums. Dat belooft wat te worden. Linton Garner piano en Tommy Potter op de bas. En het nummer Move. was eh, spetter geblazen. Move door Fred Navarro. We gaan het laatste nummer draaien. En dat is de big band van eh, Buddy Rich. Met Moments Notice. Dus daarmee nemen wij afscheid van u eh, als luisteraar van GCFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en geproduceerd door Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Als u LP's over heeft en die weten er geen raad mee. We hadden dan gezegd, geef ze aan ons. We gaan ze draaien en we zijn er heel blij mee.